Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Schiphol is een echtpaar opgepakt dat was ontsnapt uit een quarantainehotel. Het zijn een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. Ze moesten binnen in een hotelkamer zitten omdat ze besmet bleken te zijn met corona. Maar gingen er vandoor en wilden naar Spanje vliegen. Nick zit wel netjes in het quarantainehotel in Bad Hoevendorp. Best wennen, helemaal alleen zijn. Drie keer per dag als de eten langs wordt gebracht... en eh, dan zie je nog iemand even snel als je de deur open doet. Maar hij weet zichzelf bezig te houden. Ik heb inmiddels eh, alle tegels in de badkamer geteld. 162 zijn er. Ik heb eh, een fantastische playlist van hip-hop voor mezelf aangemaakt. Dus die ga ik de komende dagen doorluisteren. Het quarantainehotel is voor mensen die met corona zijn zijn teruggekomen uit Zuid-Afrika. Dat land wordt extra in de gaten gehouden omdat er een nieuwe variant van het virus rondgaat. In Brabant heeft de politie een winkel vol nepmerkkleding ontdekt. De zaak zat achter een kapsalon in Eindhoven en verkocht bijvoorbeeld Fila, Adidas en Nike. Klanten zouden verteld zijn dat het om echte merkkleding ging. Maar volgens een kledingkenner was de kwaliteit super slecht. En zouden klanten die erin gaan lopen al snel in hun onderbroek overschaat gaan. Meer dan een kwart van de jongeren tussen de 18 en 30 heeft een crypto-wallet... met bijvoorbeeld bitcoin, ethereum of dogecoins. De Rabobank heeft, heeft, er samen met het Nibud onderzoek naar gedaan. Ze zeggen tegen de Telegraaf dat het vaak misgaat omdat mensen niet echt weten hoe het werkt. En de Sint en zijn Pieten moeten in steeds meer huiskamers voorzichtig zijn dat ze de kerstboom niet omgooien. Ook bij deze bomenkraam in Hulst in Zeeland begint de drukte elk jaar een beetje vroeger. Verkoopster Suzanne heeft daar een verklaring voor. Mensen die, eh, die zijn het eh, allemaal denk ik wel een beetje beu. En eh, ze willen echt wel ja, iets gezelligs in huis. Dus dan, ja, een kerstboom geeft toch weer een, beetje sfeer en gezelligheid. Maar is eind november niet wat te vroeg? Deze man vindt van niet. Bah, vroeg. Bijna december, dus ja, waarom niet? waarom niet? Breng wel gezelligheid in huis en eh, de geur, gezellig, gewoon. Vind het leuk. Het weer, pas op als je de weg op gaat. Vooral in het oosten kan het nog steeds glad zijn. Verder vandaag af en toe zon, af en toe natte sneeuw. En dan gaat het of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files op de A10 bij Amsterdam. Op de A10 Oost en Zuid staat het helemaal vast na een ongeluk bij Amsterdam over Amstel. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Je kunt omrijden via Amsterdam Zuidoost over de A1 en de A9. Omrijden via de A10 West, dat is niet zo verstandig... want daar staat ook een hele lange file op dit moment voor de Koentunnel. Daar staat een te hoge vrachtwagen. De vertraging loopt op tot een half uur. Dat is richting Den Haag en Rotterdam op de N201 van Horen naar Hilversum staat file voor de aansluiting met de A2. Daar is de vertraging een kwartier.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 Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei maar eens, waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ze kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, dat zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. Twee, niks. Drie, niks. Vier, niks. Vijf, ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenaaien af, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest, the strongest, the very best of them all, the South London Collective Group, known as, goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro taking over the show. course I came for the dough. As soon as I stepped in the door. Did you hate my glow? The cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Swanson nigga. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel quick, quick. We make them hits and stack them chips. Who's this? It's Dion. I bet you won't forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. listen up and they dish. Cause we won't quit, quit. We make them hits uh. and stack them chips for this. Hey yo, this is J-Rock, uh -huh. and I got more skills than average Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stuck up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's, who's, who's this? This is the NADI, you didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser player and it's in my nature. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. with this? This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. flow. You need to that your on, then you pull it back. Let's harden Egyptian. Walk like an Egyptian.